ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie heeft er aan Napoleons kroonjuwelen gezeten? Er is nog altijd een hoop onduidelijkheid over de mega-juwelenroof in Parijs. Uit het Louvre werden gisteren kroonjuwelen van Napoleon gestolen. Deze expert weet wat er is gejat. Het zijn acht of negen juwelen waarvan er één terug is gevonden. Een kroontje wat van keizer Eugenie is geweest, dat hebben ze buiten teruggevonden. Weliswaar beschadigd, gevallen. Eh, het is ook heel haastig gebeurd, want er is een, van een paar oorhangers is er maar één meegenomen en de andere dus niet. Dat zijn iconische juwelen. Wie er achter die roof zit is nog niet duidelijk. Er zitten nu 60 rechercheurs op de zaak. De Franse justitieminister zegt dat de beveiliging heeft gefaald... en dat de roof Frankrijk een slecht imago geeft. Er is een man van 24 opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van de tweelingbroer van S10. Emiel den Hollander werd volgens het OM gegijzeld in een flat... waardoor hij geen andere uitweg zag dan van het balkon van de vierde verdieping te springen. Dat was in april. Hij overleed in juni aan zijn verwondingen. Er werden eerder al vijf andere mensen opgepakt. Er zitten nu nog drie mensen vast. ADO heeft aangifte gedaan omdat iemand vorige week een regenboogvlag in de fik heeft gestoken. Dat gebeurde bij het stadion met zo'n rode fakkel. De regenboogvlag hing al jaren bij het stadion. Dat hij nu in brand is gestoken laat volgens de directeur van ADO Den Haag zien hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn. En het is bijna Halloween, dus worden er door veel kinderen pompoenen uitgehold... zodat er een kaarsje in kan. In Groezen in Gelderland is een pompoenkweker die vindt dat ouders te veel de regie nemen... bij het snijden in pompoenen. Ja, ik zeg altijd laat een kind zijn werk doen. En laat een kind zijn fantasie hebben. De een wil een grote, de ander wil een kleine. Als ze, als ze aangaan, dan is het donker. En als het donker is, daar zie je er niks meer van. En dat gezichtje moet leerlijk zijn, want een spook is lelijk. En wat doen die ouders? Die zeggen dan van... Ja, nee, die is nog niet mooi. En die is niet mooi glad en niet mooi recht. Een spook is ook niet mooi. Nou, kinderen kunnen in zijn streekwinkel een paar zondagen pompoenen komen uithollen... zien we bij RTV Connect. En helikopterouders kunnen zich dus maar beter koest houden. Heb ik het weer nog voor je, grijs en grauw met ook vanavond wat buien. Vannacht blijft het regenen en de wind trekt ook wat aan. Morgen opnieuw een kwakkeldagje bij een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en in Muiderberg 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. En op de A7 Zaanstad den Oever tussen Purmerend en Wochtem 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar drie kwartier.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 Onderhandelaars van Hamas gaan met Qatar en Egypte om tafel... om te praten over de luchtaanvallen van gisteren. Israël claimt dat er een dodelijke aanval was op militairen... waarna doelen in Gaza werden gebombardeerd, ondanks het staakt het vuren. Hamas ontkent elke betrokkenheid. Het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch is weer hervat. Door uitgelopen werkzaamheden reden een groot deel van de dag geen treinen. Ook tussen Den Bosch en Utrecht waren er problemen. Het weer, buien trekken over het land, aan zee mogelijk met onweer. Vannacht en morgen is het wisselvallig bij 15 of 16 graden. Dit is ZFM. above you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, oh, baby. I wanna be a man. <laughs> of this takes You wanna get crazy? Cause I don't give a.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 ZFM. good. ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreek. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur. Goedenavond.